De politie bewaakt het bosgebied vlakbij het vliegveld Maastricht-Aken. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Ze zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. Als vroeggeboren kinderen worden gevaccineerd tegen het RS-virus... komen veel minder baby's met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis terecht. Die kinderen hebben later ook veel minder klachten... zeggen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij ontdekten dat benauwdheid bij baby's vaak wordt veroorzaakt door het RS-virus. Daardoor krijgen de kinderen een verstopte neus, piepende ademhaling... hoestbuien en soms koorts. Baby's die te vroeg zijn geboren kunnen zo benauwd worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. De grootste regeringspartij op Curaçao, Pueblo Soberano, houdt morgen een stille tocht voor de vermoorde leider Helmin Wiels. De tocht voert van de kathedraal in de wijk Pietermaai in Willemstad naar de pier van Marie Pampoen, vlakbij de plek waar Wiels zondag werd neergeschoten. Dinsdag zijn twee mannen aangehouden voor het maken van een dreigvideo naar aanleiding van de moord. De politie ziet de video als bekentenis en verdenkt de twee nu van moord, maar een slechte grap wordt ook niet uitgesloten. Op Sint Maarten is een man veroordeeld tot levenslang voor de moord vorig jaar op een Amerikaans echtpaar. Twee anderen hebben respectievelijk 28 en 22 jaar celstraf opgelegd gekregen wegens medeplichtigheid. Volgens de rechter was de moord zeer gewelddadig en is de kans groot dat de hoofdverdachte opnieuw in de fout gaat. Ook wordt hem aangerekend dat hij geen berouw heeft getoond voor zijn daden.